1 uur. Het is Juri Stubenitski met het NOS. Een kleine meerderheid van de Grieken wil dat er een regering van nationale eenheid komt. Dat blijkt uit twee peilingen van Griekse media. Premier Papandreou probeert een brede regering te vormen, maar de oppositie vindt dat er snel verkiezingen moeten komen. De ondervraagden spreken zich verder uit voor de euro. Verreweg de meeste Grieken willen de munt houden. President Papoulias spreekt nu met oppositieleider Samaras. Die vindt dat Papandreou meteen ontslag moet nemen. Alleen dan kan er een oplossing komen. Economen binnen het Internationaal Monetair Fonds wisten al ruim twee jaar geleden dat Griekenland praktisch failliet was. Maar onder druk van Griekse functionarissen kwamen hun waarschuwingen niet in een officieel IMF-rapport te staan. Dat meldt de New York Times op basis van een reconstructie. In 2009 schreef de Nederlandse IMF-econoom Bob Tra alarmerende nota's over de problemen in Griekenland. Hij waarschuwde ook dat die rampzalige gevolgen zouden kunnen hebben voor de rest van Europa. Volgens de New York Times werden zijn bevindingen onderschat door onder andere de Europese bankpresident Trichet. Langs de A9 tussen Heemskerk en Uitgeest is een auto tegen een pompstation gebost. De twee inzittenden raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap schoot een prullenbak tegen een klant van de tankwinkel aan. De klant raakte licht gewond. Ook de puin van het tankstation is beschadigd. Het benzinestation langs de A9 is gesloten. In de Syrische stad Homs hebben militairen vanochtend zeker drie mensen die opriepen tot meer democratie doodgeschoten. De demonstratie ontstond nadat gelovigen bijeen waren gekomen voor het begin van het belangrijkste feest voor moslims, het offerfeest. Sinds woensdag zijn in Homs zeker honderd doden gevallen. Het weer. In het midden van het land breekt af en toe de zon door. In het westen en noorden blijft het bewolkt. Het is zo'n 13 graden. Ook morgen bewolkt, droog en iets koeler dan vandaag. Dit was het Dit is Erwin de Hart van de ANWB.